Gisteren werd de Nederlandse Frederike Geerdink kort verhoord in het oosten van Turkije. Minister Koenders heeft zijn Turkse collega daarop aangesproken. Ulger zei op NPO Radio 1 dat hij denkt dat hij zal worden verhoord over foto's die hij in september nam in een Turkse rechtbank. Natuurrampen hebben vorig jaar minder schade aangericht dan het jaar daarvoor. Wereldwijd was de schade zo'n 110 miljard dollar. In 2013 was het 140 miljard, meldt de Duitse herverzekeraar Munich Re. De daling komt onder meer doordat er vorig jaar geen ernstige natuurrampen waren. De grootste kostenpost was een cycloon in India met 7 miljard aan kosten. Vorig jaar zijn ongeveer 7700 mensen omgekomen door natuurgeweld. Nederland moet Nigeria harder aanspreken op de naleving van mensenrechten, vindt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij. Het Kamerlid is in Nigeria vanwege de vervolging van christenen door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Van der Staaij wil met zijn bezoek de aandacht vestigen op wat hij noemt de barbarij van Boko Haram. Volgens hem voelen de slachtoffers zich in de steek gelaten door het Westen. Van der Staaij zegt dat de Nigeriaanse overheid te weinig bescherming biedt. In Boston is een tijdscapsule geopend die ruim 200 jaar verstopt zat in een regeringsgebouw. Het is een koperen doos die in 1795 werd ingemetseld in het Massachusetts State House en die vorig jaar werd ontdekt. In de doos zaten onder meer vijf opgevouwen kranten en een medaille met de beeldenis van George Washington.